Volgens PostNL was de overname noodzakelijk omdat er steeds minder post wordt aangeboden en de tarieven blijven stijgen. De overname leidt volgens het bedrijf de komende vier jaar tot een kostenbesparing van 50 tot 70 miljoen euro omdat PostNL nu een monopoliepositie krijgt... moet toezichthouder ACM de overname nog goedkeuren. In Heerlen is vannacht een geldautomaat opgeblazen. De ravage is groot. Eén geldautomaat belandde na de plofkraak op straat. Nabijgelegen panden zijn beschadigd. Twee verdachten zijn er vandoor gegaan op een scooter. Het is niet bekend of ze geld hebben gestolen. Bomexperts kijken of er nog explosieven zijn achtergebleven in Heerlen. Een speciaal algoritme moet de Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaan helpen mensenhandel op te sporen. De inspectie werkt daarvoor samen met ABN AMRO en de Universiteit van Amsterdam, meldt Trouw. Eerder werd alleen onderzoek gedaan als er meldingen van mogelijke mensenhandel waren, maar nu gaat speciale software op zoek naar verdachte overboekingen. Een man die gisteren een vliegtuig wilde kapen boven Bangladesh... had een neppistool bij zich, zegt de politie. Hij had geen explosieven. Het toestel van Biman Bangladesh Airlines was met 150 mensen aan boord net opgestegen... toen de man probeerde de cockpit binnen te dringen. Hij dreigde het vliegtuig op te blazen... en eiste een gesprek met de premier van Bangladesh. Na terugkeer op het vliegveld van Chittagong werd de kaper doodgeschoten. Volgens de politie was de man in de war. Het weer, veel zon, in het noorden wat bewolking. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen en overmorgen blijft het zonnig.